Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De Onderzoeksraad voor Veiligheid gaat onderzoek doen naar de gerookte zalm die besmet was met salmonella. De raad vindt de omvang van de zaak en het verloop ervan genoeg redenen om de voedselproductie onder de loep te nemen. Het onderzoek zal zich richten op de vraag hoe visverwerker Foppen met het risico van salmonella besmetting is omgegaan. Ook wordt de rol van de overheid bekeken. De raad wil uiteindelijk een advies schrijven over hoe in de toekomst met zo'n uitbraak moet worden omgegaan. BBC-topman Entwistle heeft voor een commissie van het Britse lagerhuis ontkend dat de BBC het seksueel misbruik door Jimmy Savile in de doofpot heeft willen stoppen. Entwistle zei dat de omroep met ontzetting terugkijkt op het misbruik waarin de inmiddels overleden presentator zich schuldig had gemaakt. Hij gaf toe dat het te lang heeft geduurd voor de BBC actie ondernam. Inmiddels hebben ruim 200 mensen zich gemeld die als minderjarige door Savile zijn misbruikt. Het lijkt erop dat de Olympische Spelen in Londen van afgelopen zomer ruim 460 miljoen euro goedkoper uitvallen dan was begroot. In totaal hebben de Spelen bijna 11 miljard euro gekost. De overheid benadrukt dat het een schatting is, omdat sommige contracten nog niet zijn afgerond. De Britse minister van Sport zegt dat de financiële meevaller een voorbeeld is voor andere steden die de Olympische Spelen organiseren. Oud-GroenLinks-leider Jolande Sap is vanmiddag niet zelf aanwezig bij haar afscheid van de Tweede Kamer. Kamervoorzitter van Miltenburg zal haar afscheidsbrief voorlezen. De fractie van GroenLinks zegt het besluit te respecteren. Sap maakte 2,5 week geleden bekend dat ze opstapt als leider van GroenLinks en als lid van de Tweede Kamer, nadat de partijtop het vertrouwen in haar had opgezegd. Het is zeer uitzonderlijk dat Kamerleden er zelf niet bij zijn op hun laatste Kamerdag. Het weer. Op steeds meer plaatsen bewolking. Ehm, en ook zon. In het noordoosten bewolkt en kans op wat motregen. Het wordt van 15 graden in het noorden tot 20 in het zuiden.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 J'ai sorti la grand voile, j'ai glissé sous le vent. Fais comme si je quittais la terre. J'ai trouvé mon étoile, je l'ai suivi un instant. Et si tu crois que c'est fini, jamais. C'est juste une pause, un répit après les dangers.